8 uur. Gert met het NOS Journaal. In Nieuwegein doet de politie onderzoek naar een explosief dat is gevonden op straat. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Het gaat om de Beatrixstraat, waar vorige week s'nachts een woning onder vuur werd genomen. Toen werden in de straat tien kogelhulzen gevonden. Niemand raakte gewond. De jongen die gisteren 17 mensen doodschoot op een school in Florida... stond bekend als een verlegen jongen die gek was op wapens. Hij was na een vechtpartij van school gestuurd en plaatste de afgelopen tijd dreigende berichten op sociale media. Na zijn daad werd de 19-jarige schutter door de Amerikaanse politie opgepakt. Hij verzette zich niet. Mantelzorgers en cliënten reageren overwegend positief op het plan van D66 en de VVD om deeltijdverpleeghuizen in te voeren. Volgens Ouderenbond ANBO blijkt dat uit een enquête onder hulpverleners en mensen die hulp krijgen. Bij deeltijdverpleeghuizen kunnen ouderen die thuis wonen een paar dagen per week terecht in een verpleeghuis. Mantelzorgers verwachten daarmee ook geholpen te zijn. Er sterven steeds minder kinderen door kanker. Begin jaren 70 ging het nog om 200 kinderen per jaar. In 2016 was dat gedaald tot ruim 60, meldt het CBS. Vooral leukemie eist minder slachtoffers, doordat er steeds meer over die ziekte bekend is. Ondanks de daling is kanker nog steeds de meest voorkomende doodsoorzaak onder kinderen. Schaatscoach Jillet Anema heeft tijdens de vorige winterspelen in Sochi een poging tot matchfixing ondernomen. Dat bevestigt sportkoepel NOC-NSF naambericht in de Volkskrant. Anema vroeg als coach van de Franse achtervolgingsploeg aan de Nederlandse ploeg om rustig aan te doen. Zo zouden de Fransen minder gezichtsverlies lijden. De oranje schaatsers wonnen in Sochi uiteindelijk ruim van Frankrijk. Het weer vanuit het westen wordt geleidelijk droog. In het midden en oosten kan het door winterse buien glad zijn. In het oosten kan later vandaag nog een enkele bui vallen terwijl in het westen de zon soms doorbreekt. Het wordt vandaag 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A15 Nijmegen richting Rotterdam staat 20 minuten vertraging over 13 kilometer gemeten tussen afrit Arkel en Sliedrecht-Oost. Het wegdek van de A15 Rotterdam richting Europoort is in slechte toestand bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er is één rijstrook afgesloten. Op de A27 Breda-Utrecht tussen Knoop het Gorkum en Lexmond 10 minuten vertraging. Op de A28 Zwolle richting Utrecht 20 minuten vertraging bij Soesterberg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht.